Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zitten nog twee mensen vast voor het bezetten van de snelweg A12 gisteren in Den Haag. Het was een demonstratie van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. We kunnen het op allerlei verschillende manieren proberen te bereiken. Alle manieren tot nu toe lukt het niet. Dus het is een noodkreet. De politie maakte een einde aan de demonstratie en gebruikte daarbij een waterkanon. Premier Rutte zei er vanochtend dit over in WNL op zondag. Vroeger was het zo, als de politie zei eh, ga je weg, dan ga je weg. En nou waren ze ook nog boos dat dat waterkanon was ingezet. Mhm. Nou, ik zou zeggen, eigen schuld, dikke bult. Er werden 700 mensen opgepakt en twee zitten dus nog vast. Voor de andere andere demonstratie in Den Haag van boeren zitten ook nog twee mensen vast. Op een vakantiepark in het Brabantse Hapert heeft een man de receptie overvallen. Hij dreigde met een vuurwapen. Wat hij precies heeft meegenomen is niet bekend. De politie spreekt met getuigen om helder te krijgen wat er precies is gebeurd. Ze zoeken nog naar camerabeelden uit de omgeving. Iran heeft meer dan 100 mensen gearresteerd vanwege de vergiftiging van duizenden schoolmeisjes verspreid door het land. Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder de verdachten zijn volgens het ministerie mensen die vijandige motieven hadden. Mogelijk probeerden de daders met de vergiftiging de meisjesscholen te laten sluiten. De rapper Costa Teach is overleden tijdens een optreden op een festival in Zuid-Afrika. De 28-jarige muzikant raakte vlak na het einde van zijn nummer bewusteloos. Hij is erg bekend in Zuid-Afrika met ruim 600.000 volgers op Instagram en 1,4 miljoen volgers op TikTok. Fans zijn erg geschrokken en mensen van de crew kwamen snel in actie, maar helaas overleed Costa Titch even later in het ziekenhuis. Het weer langzaam droog op meer plekken. In het zuidwesten kan de zon zelfs te zien zijn. Het is 7 tot 12 graden. Morgen is het een stuk zachter. Dan is het 14 tot 17 graden. Maar wel af en toe met regen.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 So please, shorty, before you walk out that door, booby, would you listen to my song? give you one last chance with the devil. You can no longer tell. You got to be faithful so we could be fruitful. some candlelight.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 So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I don't wanna I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night. So puppy, I won't leave, baby, I'll just stay.